Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Los Angeles de eerste Oscars uitgereikt. Het gaat om acht categorieën die, om tijd te besparen, niet live worden bekendgemaakt. Zoals filmmontage, geluid en make-up. De toespraken van de winnaars worden later op het gala uitgezonden. Verschillende Hollywood-prominenten protesteerden tegen deze constructie... omdat er zo tweederangscategorieën categorieën zouden ontstaan. Maar de producers van het gala waren niet te vermurwen. Een kortere show moet de daling in kijkcijfers stuiten. Bij een aanslag in Israël zijn de afgelopen avond twee Israëliërs gedood. Dat gebeurde in Hadera, een kustplaats tussen Tel Aviv en Haifa. De daders zouden op straat het vuur hebben geopend bij een busstation. Naast twee doden zijn er zes gewonden. Onder de slachtoffers zouden ook politieagenten zijn. De daders waren volgens Israëlische media twee mannen uit een Arabische stad in Israël. Ze zijn doodgeschoten door de Israëlische politie. Vorige week kwamen al vier Israëliërs om bij een aanslag in de stad Beersheva. De Oekraïense president Zelensky heeft in een gesprek met Russische journalisten gezegd... dat zijn land bereid is om een neutrale status aan te nemen... als onderdeel van een vredesovereenkomst met Rusland. Ook is een compromis over de status van Oost-Oekraïne mogelijk, zei hij. De Russische mediatoezichthouder heeft een onderzoek ingesteld... naar de mediaorganisaties die het interview met Zelensky hebben gedaan. De Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied van het jaar is toegekend aan Joost Spijkers. De 44-jarige kleinkunstenaar won de prijs voor zijn lied Welkom Thuis uit zijn programma Hotel Spijkers. In het lied legt de dood al zingend uit hoe hij te werk gaat. De Annie M. G. Schmidprijs werd de afgelopen avond uitgereikt in Theater Bellevue in Amsterdam. Het weer. Vannacht is het helder en liggen de temperaturen tussen de 2 en 5 graden. Vooral in het noorden kan wat nevel of mist ontstaan.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 alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd bij je, weer een stukje vrijer. dan je eigenlijk denkt. We proosten op het leven, stress even vergeten.